Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het hoeft met onvoorwaardelijke amnestie voor alle mensen die zijn opgepakt tijdens de gewelddadigheden. Alle actievoerders die de politie arresteerden worden vrijgelaten en de aanklachten tegen hen worden ingetrokken. Ook verklaart het parlement dat de oude grondwet van 2004 weer in werking is getreden. Daardoor wordt de macht van president Janukovic ingeperkt. Auteursrechtenorganisatie Brein gaat in cassatie tegen een uitspraak van het gerechtshof over de downloadsite The Pirate Bay. Het gerechtshof besloot eerder dat internetaanbieders Access for All en Zico de site niet hoeven te blokkeren. Die openden daarom weer de toegang tot de downloadsite voor klanten, net als UPC. Volgens de stichting Brein staat de uitspraak haaks op het oordeel van rechters in andere Europese landen. De Amsterdamse taxicentrale TCM is zijn vergunning kwijt. Het bedrijf gebruikte de vergunning mogelijk voor criminele activiteiten, zegt de gemeente. Volgens de gemeente Amsterdam worden alle taxibedrijven doorgelicht. Alle chauffeurs van het bedrijf krijgen de mogelijkheid om zich bij een andere centrale aan te sluiten. De gemeente benadrukt dat het onderzoek alleen over de leiding van TCM ging. De luchthaven van Frankfurt is bijna helemaal platgelegd door stakend veiligheidspersoneel. Passagiers die willen vertrekken worden bij de terminal weggestuurd. Alleen overstappende passagiers worden nog geholpen. Zo'n 50 vluchten, vooral van Lufthansa, zijn geannuleerd. De vakbond eist een hoger salaris. De Nederlandse schaatsmannen hebben in Sochi de Olympische finale van de ploegenachtervolging bereikt. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij versloegen in de halve finale de Poolse schaatsers. In de eindstrijd treffen de Nederlandse team van Zuid-Korea. Het is voor het eerst dat de Nederlandse mannen bij de achtervolging in de finale staan. In 2006 en 2010 haalden ze een bronzen medaille. Het weer vrijwel overal droog. Later vanavond en vannacht in het westen mogelijk weer een bui. Morgenochtend wisselen bewolkt en enkele buien. Smiddags neemt de buiigheid af en schijnt de zon geregeld. En dan wordt het 10 graden. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor afrit Bunschoten 6 kilometer. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Muiden 7. A2 van Utrecht naar Den Bosch voor knopendel Del 4. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. De A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Zevenhuizen 5.